Dit is Ewald de Jong met het NOS-journal. de afgelopen twee jaar 200.000 euro aan geld verduisterd. ANBO-directeur en bestuurder Den Haan zegt in het AD... dat het geld bij lokale afdelingen werd weggesluist. Er verdwenen kleine en grote bedragen, soms naar zakelijke of privérekeningen. Een penningmeester sluiste 30.000 euro weg. Het grootste bedrag dat werd verduisterd was ruim 150.000 euro. De AMBO heeft aangifte gedaan bij de politie en alle rekeningen van lokale afdelingen geblokkeerd. Inwoners van Purmerend hebben gisteravond een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum verstoord. De vergadering werd afgelast omdat burgers stampij maakten in de raadzaal met leuzen als geen AZC. De burgemeester vroeg de menigte de zaal te verlaten, maar veel mensen weigerden dat. De politie werd ingezet om iedereen naar buiten te sturen. In een asielzoekerscentrum in het Utrechtse Overberg zijn vannacht twee grote vechtpartijen geweest. Zeker twee asielzoekers raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn twee asielzoekers opgepakt die erbij betrokken zouden zijn geweest. De politie rukte groot uit met meer dan 15 politieauto's en er werd een helikopter ingezet voor assistentie. Duitsland heeft een akkoord bereikt over de vluchtelingencrisis. Bondskanselier Merkel maakte dat gisteravond bekend na een gesprek met alle deelstaten. Die krijgen allemaal 670 euro per maand per vluchteling. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Paus Franciscus is aangekomen in New York en begon zijn bezoek met een mis in de St. Patrick's kathedraal. Daar heeft hij onder meer gebeden voor de slachtoffers. Die vielen bij de jaarlijkse bedevaart bij Mekka. Hij betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden van de ramp... waarbij meer dan 700 mensen werden doodgedrukt in de mensenmassa. Het weer droog met een enkele mistbank, later vanochtend zon... en in de loop van de dag stapelwolken en heel plaatselijk wat regen. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het...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 Welkom bij ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer. We gaan luisteren naar jazz, vocalisten, solisten, weetjes, nieuwtjes, tips, informatie... muzici uit binnen- en buitenland. Kortom, hartelijk welkom op deze zondagmorgen bij ZFM Jazz... een van de langstlopende programma's van uw eigen Zandvoortse omroep ZFM. Wij begonnen zoals altijd, althans ik begon zoals altijd... met het immer actieve trio Mulder en Mulder... How do you like your ex in the morning? En we gaan nu ehm, gelijk over, maar naar iets heel anders. Tony Bennett, Anything Goes... In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I. still Van wie is het prachtige drumwerk. En de mooi aangeblazen toon. En de fantastische gitaar ups Wel, het is een, eh, een heel bijzonder kwartetje. Zoet synth op de tenor. Buddy Rich op de drums. Die we eigenlijk alleen maar eh, kennen van de big bands. Bucky Pizzarelli op de gitaar. Bucky Pizzarelli, de vader van de grote jongen, eh, John Pizzarelli... die we straks gaan horen... die eh, is in zijn vader voetsporen is getreden als uh, gitarist... maar dan ook nog als zanger. En Milt Hinton op de bas. Doet Sims, die staat in de jazzwereld bekend... als iemand die van nature een ontzettend mooie toon heeft... en daar niks voor te doen, alleen maar die sax aan zijn mond te zetten. En Pizzarelli die heeft zowat met de hele wereld gespeeld. Ik ga nog één stukje laten horen van dit kwartet. En dat is Honeysuckle Rose. Somewhere in Sahara. De Pasadena Roof Orchestra. Een orkest dat alweer 40 jaar geleden is opgericht. Nog steeds aan de weg timmert. En heel consequent op een fantastische manier de muziek uit de jaren 20 op de plaats zet. En in concerten laat horen. De jazzmuziek en de opnames en de cd's... die zijn eh, altijd verrassend... En dat komt ook omdat er eh, allerlei dingen worden bedacht en uitgevonden. Vaak ook door de muzikanten zelf eh, als producer. In dit geval Jan Menu, die we kennen van eh, vele opnamen. Jan Menu, de saxofonist, als begeleider van Gedeetje Kouwveld. Die heeft een cd geproduceerd waar hij ehm, alleen een zanger en een gitarist bij elkaar heeft gezet. Maar daar ook nog een hele speciale begeleiding heeft bijgedaan. In dit geval de fantastische Belgische accordeonist Ronnie Verbiest. En ik heb dan over het eh, duo Hartog en Martini. Hartog IJsman zingt, Wolf Martini speelt gitaar. En in dit geval meneer Ronnie Verbiest op het accordeon. En we gaan luisteren naar een compositie en die heet Time. Johnny Verbiest hoorden wij. En nu nog een stukje vocaal Hartog en Martini, A Night in Tunisia. The moon is the same moon above you A Aglow with a cool evening light But shining at night in Tunisia. Never does it shine so bright. The stars will glow in the heavens, but only the wise understand. Shining at night in Tunisia, guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to behold. Every night is a deeper night on a world to vanish And the ending of day brings release It's a wonderful night in Tunisia Where the nights are filled with peace Ba-da-dum boom, da-dum boom, da-dum da da da da da da da da da da da da da da da da bang, shaka bang, chicka bang, go ba doom bang, chicka bang, go ba doom bang, chicka bang, go ba doom bang. Words fail to tell a tale too exotic to behold. Every night is a deeper night, and a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. A wonderful night in Tunisia where the nights are filled with bees. we horen een big band. En we horen... We denken te horen dat we het wel een beetje herkennen. Maar wat is het dan? Nou, het is uh, Glenn Miller. En ik ben blij dat ik uh, deze cd heb... waar eh, stukken op staan die je eigenlijk nooit hoort... bij het orkest van Glenn Miller. Dat het is natuurlijk altijd In the Mood of Texudo Junction. En dit is een, een verademing... want natuurlijk heeft die band ook prachtige dingen gedaan. De vaste luisteraars weten dat ik probeer hem altijd één stukje te draaien... dat een, eh, een compositie is van een klassieke componist... in dit geval Frans Lehar... gespeeld door een, eh, een big band. En dat gebeurt door de band van Glenn Miller. En dat is het nummer Vidia. jazz kent een eh, rijke geschiedenis. Maar België heeft ook een rijke jazzgeschiedenis. En ik heb een eh, aardige opname van Toets Tielemans met zijn kwartet. Een van zijn eerste opnamen ooit eh, gemaakt in België. En dat is een opname uit 1951. En daar horen wij Toets Tielemans in een eh, oude stijlstukje. Toen Simons op de harmonica, Billy de Smet op het orgel... Jean Warland op de bas en Rudy Frankel op de drums. En we gaan luisteren naar the Darktown Strutters Ball. zonder de eh, nog jonge Toets Tielemans... is eigenlijk nog een beetje eh, met één been in, het, eh, in de, in de muzettenwereld... en laat zijn kunstjes horen. En heeft zich later dan ontwikkeld tot de onwaarschijnlijk fantastische muzikant... die hij geworden is. Toen was hij al virtuoos. Leuk om te horen, zo'n opname uit 51. Ik ga nog iets laten horen uit de Belgische scene. Dat is een, het orkest van Jack Self, tenorsax. Lou Bennett op het orgel. Net was het eh, een Hammond-orgel. En eh, volgens mij is het nu een, uh, een ander orgel. Hm. En Philip Katrien, die nog steeds heel veel speelt op de gitaar. En Oliver Jackson op de drums. En we gaan luisteren naar het nummer... On Stage. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize, two souls in to die stem, ik ken die stem, hoor je in de huiskamer. Ja, Doris Day, hadden we toch weer niet verwacht. Slightly out of time, desafinado. Het loopt al eh, tegen elven luisteraars. En in mijn gezin wordt er nu gezegd en overlegd en gevraagd... wat gaan we doen? Nou, dat is natuurlijk niet, wat gaan we doen vanmiddag? Dat is natuurlijk niet moeilijk, want we gaan met z'n allen in optocht. Het kan toch niet anders naar eh, de krocht... waar Scott Hamilton gaat optreden. Een fantastisch moment om eh, een grote muzikant te horen. Prachtig begeleid in de gebouwde krocht. Voor een vriendenprijs, zal ik maar zeggen. Ongelooflijk hoe ze het steeds meer weer voor elkaar krijgen. Om daarvoor een eh, klein bedrag grote jongens uit de jazz te laten horen. Dus vanmiddag om half drie na Scott Hamilton een prachtig optreden, bijvoorbeeld al. Wie dat niet kan, wil of mag... die kan vanmiddag ook nog naar Grand Café Vreeburg in Bloemendaal... waar Hans Keunen trio optreedt met ehm, eh, gasten. En daarnaast is nog in Hoofddorp in de beurs... een gelegenheid voor muzikanten. Neem je instrument mee. Jazz Sessions... onder leiding van Thomas Kwakernaat. Nou, genoeg te doen zou ik zeggen. En het is nu tijd om eh, te luisteren naar een bijzondere opname... in de serie van Muzikant 1 maakt een cd met Muzikant 2. In dit geval is het eh, een, productie van Lionel Hampton... die Woody Herman heeft uitgenodigd... die we natuurlijk bijna altijd maar kennen van de big band... en die nu... Eh, solo speelt bij een eh, quintet... waar Lionel Hampton, Lionel Hampton ook in meedoet. Aan de piano Roland Hanna, aan de bas de eeuwige... altijd zuivere en steady spelende George Mraz...